Zo'n 250 Nederlandse militairen zijn sinds januari in de Turkse stad Adana... waar ze het land beschermen tegen eventuele raketbeschietingen vanuit Syrië. De missie loopt tot eind dit jaar. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over verlenging... maar wil de militairen graag langer in Turkije houden. Bij de inval op een woonwagenkamp vanochtend in Den Bosch heeft de politie 16 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Alle 29 bewoners van het kamp, onder wie zes kinderen, werden van hun bed gelicht. Met twee bussen werden ze weggevoerd. De 16 verdachten zitten voorlopig vast. Bij de actie werden zo'n 300 politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de de Defensie en de gemeente ingezet. De diensten noemen het kamp een vrijplaats waar de overheid moeilijk kan handhaven. Ontwikkelingslanden dragen bijna net zoveel bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering als industrielanden. Nu is 48% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van ontwikkelingslanden. In 2002 zal dat waarschijnlijk 51% zijn, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Bij de klimaatonderhandelingen van de VN maken ontwikkelingslanden industrielanden nogal eens het verwijt dat zij het meest bijdragen aan de klimaatverandering. Steeds meer zorgverzekeraars zijn van plan een contract te sluiten met de Levenseindekliniek om de zorg aan stervenden te vergoeden. De kliniek begon vorige week een brievenactie om de verzekeraars daartoe te bewegen. De Levenseindekliniek is er voor mensen die met hun euthanasiewens niet bij hun huisarts terecht kunnen. De zorg werd al vergoed door de verzekeraars Mensis en ONVZ en daar is nu VGZ bijgekomen. Twee andere verzekeraars denken erover na. Het weer in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In de rest van het land bewolkt. In de loop van de middag en avond regen. Alleen in Limburg blijft het droog. Temperatuur vanmiddag rond 13 graden. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. A13 richting Rotterdam. Bij Delft 2 kilometer en verderop 3 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. A15 en 15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse 4 kilometer. En verderop bij knooppunt Vaanplein 5 kilometer. En nog een stuk verderop richting Gorkum. Daar staat bij Sliedrecht West een file van 3 kilometer. De A20 in de richting Gouda, daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En de A28 in de richting Utrecht, daar is de weg dicht bij knooppunt weer door een ongeluk. Er staat inmiddels 7 kilometer file tussen Soesterberg en de Uithof. Rijdt u nog bij knooppunt Hoevelaken en bent u onderweg naar Utrecht, kunt u het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.